uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff... is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft hij gezegd in het tv-programma Op1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Eerder op de avond zei oud-VVD-kamerlid André Bosman... zich wel verkiesbaar te stellen als opvolger van Mark Rutte... Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken... maar het betekent wel dat er lijsttrekkersverkiezingen bij de VVD moeten komen. Het Israëlische parlement heeft in een eerste stemming voor omstreden hervormingen van het rechtssysteem gestemd. De huidige ultrarechtse regering van premier Netanyahu heeft al langer plannen om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken, zodat hij minder makkelijk in kan grijpen bij plannen van de regering. Tegenstanders vrezen dat minderheden minder rechten zullen krijgen... zoals Palestijnen of mensen van de LHBTI-gemeenschap. Er volgen nog twee stemmingen voordat de wijziging ook daadwerkelijk ingaat. Het aantal afhandelingsbedrijven dat actief is op Schiphol moet omlaag, van 6 naar 3. Demissionair minister Harbers wil zo de werkomstandigheden verbeteren... voor bagagemedewerkers die bijvoorbeeld vliegtuigen laden en lossen... Doordat Schiphol jarenlang bedrijven met elkaar liet concurreren, werd dat werk steeds zwaarder. Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste helft van dit jaar weer iets toegenomen. Ongeveer 28.000 mensen kochten hun eerste huis. Het zijn er ruim 1200 meer dan vorig jaar. Volgens makelaarsvereniging NVM is de financiële positie van starters verbeterd. Het komt omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald. Het weer, is bewolkt met af en toe wat regen.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 Ik geef je liefde, baby. geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder maal weer. in de zomer is jouw keuze ZFM. front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds.